Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er blijven mensen achter in Afghanistan. Vandaag vertrekken nog wat vluchten, maar dat zijn de laatste. De evacuaties stoppen. Het is een pijnlijk moment, vertelt de missionair minister van Buitenlandse Zaken, Kaag. De poorten zijn op dit moment gesloten. Er zijn grote veiligheidsrisico's rondom de luchthaven. Er is er, men spreekt van dreiging van een terreuraanslag. En het is ook zo dat de Verenigde Staten ons met klem hebben verzocht onze operatie af te wikkelen. En vandaag... Eh, in voltalligheid te vertrekken. Nederland roept op om niet meer naar het vliegveld van Kabul te komen. Daar zou een serieuze dreiging zijn dat er een aanslag wordt gepleegd. Het is onduidelijk hoeveel Nederlanders achterblijven in Afghanistan. De twee agenten die gisteravond gewond raakten bij een schietpartij in Dordrecht zijn buiten levensgevaar. Ze kwamen af op een belletje over overlast. Meerdere mensen stonden te schreeuwen en tegen auto's te schoppen. En daarna werd minstens elf keer geschoten. Ook een verdachte ligt in het ziekenhuis. Twee anderen zitten vast. We hebben er weer een gouden plak bij. Op de Paralympische Spelen in Japan heeft zwemmer Rogier Dorsman de 400 meter vrije slag gewonnen is de tweede gouden medaille van de dag. Baanwielrenners Larissa Klaassen en Imke Brommer kwamen vanochtend als eerste over de finish bij de 1000 meter tijdrit. En vandaag precies vijf jaar geleden knielde American footballer Colin Kaepernick tijdens het Amerikaanse volkslied. Hij maakte een statement tegen racisme in zijn land. The message is that we have a lot of issues in this country that we need to deal with. We have a lot of people that are oppressed. Uh, we have a lot of people that treated equally, aren't given equal opportunities. De actie van de oudsporter maakte veel los in Amerika, maar ook daarbuiten. De afgelopen jaren is het volgens deze sportjournalist veel normaler geworden voor sporters om zich uit te spreken over iets wat er buiten de sportwereld gebeurt. We hebben het bijvoorbeeld ook in Nederland gehad dat bijvoorbeeld een Genie Wijnaldum heel emotioneel reageert tijdens een, ehm, eh, een persconferentie. Maar ook op het veld reageert met Frenkie de Jong na een doelpunt. Om te laten zien dat een huidskleur niet uitmaakt. En dat had je vijf jaar geleden of tien jaar geleden nooit zo gezien als uh, voordat uh, Kaepernick ooit knielde. Heb ik het weer nog. Het is een grijze bol. Hier en daar valt een licht buitje, maar op de meeste plekken blijft het droog. Er staat een matige wind en veel warmer dan 18 tot 20 graden wordt dit niet.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 go jam. Hey, I want, I want, I want a good one. But oh, yeah, me man, cause if you miss the train I'm on, I think you know that I am God. And you can hear the whistle blow.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 Papà l'americano. si fa mola sotto la luna come da bene in cave di ai love you come da bocca di chi ti va bene se tu la parla piezza americano quando si fa mola sotto la luna come da bene in cave di ai love hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland voert vandaag de laatste evacuatievluchten uit vanaf het vliegveld van Kabul. Het kabinet vindt dat pijnlijk, omdat niet iedereen die voor evacuatie in aanmerking komt het land uit kan. Shell heeft een vergunning gekregen om gas en groene stroom aan huishoudens te gaan leveren. Dat gas is CO2-neutraal, zegt Shell, en de stroom komt van Nederlandse zonne- en windparken. Er komt een nieuw herzieningsverzoek in de Arnhemse villa-moordzaak. Aanleiding is een nieuwe reeks afleveringen van de kro cv serie daarover. Volgens een advocaat is er nieuw bewijs dat het politieonderzoek niet deugde. En het weer, soms wat lichte regen, in de loop van de middag droog en meer zon. En het wordt 18 tot 20 graden. change, not gonna change. I know that you like that. You know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart. Give me all you got. Don't ask why, why, why. Don't be shy, shy, shy.